Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het COA moet opnieuw dwangzonde betalen als er meer dan 2000 asielzoekers slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat door de gemeente was aangespannen. De boete is 50.000 euro als de grens wordt overschreden. Dat kan oplopen tot maximaal 5 miljoen euro. En tot nu toe hadden ze gewoon vaak geen keuze, zegt het COA. Tot nu toe hebben we als COA er echt voor gekozen om eh, de mensen boven het geld te plaatsen. Dus op basis van de humaniteit toch iedereen een plek te bieden. En daarmee te proberen te voorkomen dat er zoals twee jaar geleden mensen in het gras moeten slapen. Maar als we deze keuze opnieuw moeten maken bij deze uitspraak, ja, dan zullen we in overleg gaan met onze opdrachtgever, de minister van Asiel en Migratie, om te vragen ja, welke keuze moeten we in dit geval maken. Ja, het COA moest al eerder dwangsommen betalen aan de gemeente tot een maximum van anderhalf miljoen euro. En dat werd in juli bereikt en is inmiddels betaald. Het Israëlische leger gaat steeds verder het zuiden van Libanon in. Daar wonen tienduizenden mensen. Volgens verschillende media wordt er onder meer vanuit de lucht geschoten op gebouwen. En het leger zou ook proberen om een stad binnen te dringen. In Georgië begint justitie een onderzoek naar fraude bij de verkiezingen van afgelopen weekend. Die werden gewonnen door een pro-Russische partij. Maar volgens de andere partijen is er gesjoemeld en zijn er mensen omgekocht om op de winnaar te stemmen. En ook onafhankelijke waarnemers hebben dat zien gebeuren. Het is de vraag of een onderzoek van justitie iets aan die aanslag verandert. En er is een documentaire gemaakt over het leven van Def Rhymes. En die staat op Videoland. Ik heb een beetje het gevoel dat hij wist dat hij niet heel lang meer had. Ja, heel is eens. Heel vaak. Ik ben bang dood Gisteravond werd bekend dat rapper Def Rhymes op 53-jarige leeftijd is overleden. Basically heeft hij gewoon de tegels gelegd voor ons... zodat wij nu kunnen doen wat we doen. Korta, je bent een fucking legend and eh, legends never die. Ja, in de documentaire komen onder meer familieleden van Def Rhymes voorbij... maar ook zijn manager en collega-artiesten zoals Ronnie Flex en Walter Kroes. Het weer en nog de rest van de middag blijft op de meeste plekken droog... en is er tussendoor wat zon bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je wel 5 minuten oponthoud... tussen Zaandam en de afrit Zaandijk. Er zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden.